met het NOS-journaal. De Nederlandse luchtmacht heeft pakketten met hulpgoederen boven Gaza gedropt, meldt het ministerie van Defensie. Een militair toestel vertrok vanmorgen uit Jordanië richting Gaza. De komende twee weken blijft Nederland noodhulp leveren vanuit de lucht. Het gaat om drinkwater, medicijnen en houdbaar voedsel. Veel Palestijnen in Gaza lijden honger. Na internationale druk besloot Israël eind juli om luchtdroppings toe te staan. Hulporganisaties noemen die droppings gevaarlijk, duur en niet voldoende. Zij willen dat hulp via vrachtwagens Gaza binnenkomt. De Amerikaanse oud-astronaut James Lovell is overleden. Hij was commandant van de mislukte Apollo 13-missie naar de maan in 1970. Lovell had de vijfde man op de maan moeten worden... maar op de tweede dag van de reis explodeerde er een zuurstoftank. De astronauten konden na vier dagen uiteindelijk terugkeren naar de aarde. Over de Apollo 13-missie verscheen in 1995 een film... Lavol werd daarin gespeeld door Tom Hanks. James Lavol was 97 jaar. De politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden... voor de dodelijke schietpartij gisteravond in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij kwam een jongen van 17 om het leven. Het slachtoffer werd in kritieke toestand gevonden. Onderweg naar het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. De Amsterdamse politie zegt nog altijd bezig te zijn met het onderzoek... en roept getuigen op zich te melden. Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles zijn in het openingsduel van de eredivisie... niet verder gekomen dan een gelijkspel. Het werd 2-2. De eerste goal van het nieuwe seizoen was een eigen doelpunt van Fortuna. De club uit Sittard kwam sterk terug en kwam in de 85ste minuut op voorsprong... maar in de blessuretijd maakte Nauber voor Go Ahead Eagles de gelijkmaker.